Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy hebben hun gesprek over Griekenland in het kanselamt in Berlijn beëindigd. Wat het gesprek heeft opgeleverd is onduidelijk. Zes uur lang hebben ze gesproken over een oplossing van de Griekse schuldencrisis. De president van de Europese Centrale Bank, Trichet, is er ook even bij geweest. Er bestond een verschil van mening over de steun van banken. Duitsland vindt dat de banken moeten meebetalen aan een reddingsplan, net als Nederland. Frankrijk is hier tegen. Door de ontmoeting van Merkel en Sarkozy is de hoop toegenomen dat de Europese leiders de komende dag op een eurotop in Brussel de knoop zullen doorhakken over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland. Minister De Jager vindt dat Italië meer kan doen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Premier Rutte zal daar de komende dag op de eurotop in Brussel op aandringen, schrijft De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn de problemen van Italië minder groot dan die van Griekenland, Portugal en Ierland... De regering van premier Berlusconi heeft, een, heeft vorige week een bezuinigingspakket van 48 miljard euro door het parlement geloodst. De snelheid waarmee dit gebeurde laat zien dat Italië de problemen serieus neemt, schrijft de jager. Maar volgens hem kan Italië meer bezuinigen. De Limburgse woningstichting Servatius wil tientallen miljoenen terug van haar ex-bestuursvoorzitter en acht voormalige leden van de Raad van Toezicht... Volgens de stichting zijn, ze, zijn zij verantwoordelijk voor het mislukken van het prestigieuze Campus Maastricht project van de architect Calatrava. Volgens de woningstichting had de bestuurder het project niet goed voorbereid en nam hij te grote risico's. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog en 10 tot 14 graden. Overdag wisselend bewolkt en in de loop van de dag verspreid over het land buien met kans op onweer.